Goedemiddag, ik ben Bien Dit is het nieuws van NOS op 3. Personeel in de zorg krijgt er geld bij. De vraag is alleen nog wie het gaat betalen. Het demissionaire kabinet wil dat we allemaal ongeveer 1 euro per maand extra zorgpremie gaan betalen. Maar meerdere partijen in de Kamer willen dat bedrijven ervoor opdraaien. Ik ben heel blij, het is goed nieuws. De salarissen gaan omhoog in de zorg. Maar er wordt niet aan een wens van de Kamer voldaan. Deze Kamer heeft gezegd dat we dat willen betalen uit het verhogen van de winstbelasting voor grote bedrijven. Voorzitter, nogmaals, dat kan niet volgens ons. Dus ja. dan we het op. De missionair minister-president maakt er een technisch verhaal van waarom dat niet zou kunnen. En dat is echt onzin. Dit zijn uiteindelijk regels die de overheid zelf maakt, de regering. Daar kan je zelf aan tornen. Daar kan je zelf andere afspraken van maken. Vanavond wordt erover gestemd. Dik 70 vakantiegangers uit La Palma zijn inmiddels weer veilig terug koh heeft ze opgehaald na de vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland. De vakantiegangers zouden eigenlijk al gisteren opgehaald worden, maar toen werd er niet gevlogen omdat ze bang waren voor as in de atmosfeer. In Duitsland zijn drie jongens uit Alkmaar opgepakt met 800.000 euro aan drugs in de auto. Ze liepen tegen de lamp tijdens een grenscontrole. Twee jongens van 19 en 17 zitten vast. De jongste, een van 15, is opgehaald door zijn ouders. De leeftijdsgrens op energiedrankjes moet omhoog. Van 14 naar 18 jaar vindt Foodwatch. Want die drankjes zijn slecht voor je. Je kunt er slaap- en hartproblemen van krijgen. Wat vinden scholieren daar zelf eigenlijk van? We vroegen het in Amersfoort. 16 zou ik nog kunnen begrijpen, maar 18 is een beetje... Het is geen alcohol, dus... Ik vind eh, dat het eh, terecht is, want eh, er zit heel veel spullen in wat niet voor jongeren is. En drink je zelf wel eens een blikje energiedrank? Eh, nee, ik heb nog nooit energy drink gedronken. Het is wel erg ongezond. Heel veel suiker en andere troep. Ik denk dat het niet per se vanaf 18. Ehm, vanaf 16 zou prima zijn, maar voor de rest niet. Nu hebben alleen Aldi en Lidl leeftijdsregels. Je mag daar vanaf je 14e energiedrank kopen. Het weer, steeds meer bewolking en er kan een spatje regen vallen. Morgen begint ook bewolkt, maar in de loop van de dag breekt op steeds meer plekken de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag nog 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen Batuverdorp en Sveen. De weg is weer vrij, maar het rijdt nog wel langzaam over 13 kilometer.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 Bij de algemene politieke beschouwingen gaat het nu over het klimaatbeleid. Premier Rutte zegt dat als er geen klimaatmaatregelen genomen worden... we op weg zijn naar opwarming van de aarde van zo'n 3 graden... met alle gevolgen van dien. Begin oktober krijgen de eerste gevaccineerde mensen met een ernstige afweerstoornis... een uitnodiging voor de derde prik. Dat gaat naar schatting om een groep van 200 tot 400.000 mensen. Bij hen werkten de eerste prikken mogelijk niet goed genoeg. En duizenden medewerkers van zeven universitaire ziekenhuizen in Nederland houden dinsdag een 24-uur staking.